Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het was gisteravond opnieuw onrustig in Urk. Ondanks strenge maatregelen waren er veel jongeren op de been... en werd er vuurwerk afgestoken. Volgens Omroep Flevoland is er onder meer gegooid met molotovcocktails... en extreem gevaarlijk vuurwerk. Een aantal jongeren is opgepakt. Na een aantal charges van de ME werd het na middernacht weer rustig op straat. De Amerikaanse president Trump heeft nogmaals opgeroepen tot hertelling in de staat Georgia. Ook al zijn de stemmen daar al twee keer opnieuw geteld... en kwam Joe Biden steeds als winnaar uit de bus. Trump zei tijdens de toespraak in Georgia dat hij een onderzoek wil... naar de handtekeningen op de per post gestuurde stembiljetten. Het mijnongeluk in Zuidwest-China heeft aan 23 mensen het leven gekost. Er is één overlevende. Chinese staatsmedia maakten dat bekend bij het afronden van de reddingsoperatie. De mijnwerkers kwamen vrijdag om door koolmonoxidevergiftiging. Er komt toch geen rechtszaak over het referendum bij Forum voor Democratie... waarbij Thierry Baudet opnieuw tot partijleider werd gekozen. Drie voormalige Forum voor Democratie politici zeiden vrijdag een zaak te willen aanspannen. Inmiddels hebben ze zich bedacht. Volgens het drietal is Forum voor Democratie een lege huls geworden... en heeft een rechtszaak daarover geen zin. Na een telefoongesprek van ruim een uur tussen de Britse premier Johnson en Europees Commissievoorzitter von der Leyen is er nog steeds geen oplossing in de brexit-onderhandelingen. Vandaag praten onderhandelaars Barnier en Frost weer verder. Voor 1 januari moet er een akkoord zijn. De Surinaamse president Bau Santokki wil dat justitie uitspraken van oud-president Bouterse onderzoekt. Maandag zei Bouterse op een NDP-bijeenkomst dat het land onder de huidige regering 50 jaar wordt teruggeworpen in de tijd...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 It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise close your eyes, find paradise, paradise, paradise.